Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info.rtvm.nl Moerdijk FM, het station waar u nieuwe klanten ontmoet. Moerdijk Tekst is nu ook in heel de Westhoek digitaal te ontvangen via Ziggo kanaal 954. 7 dagen per week, 24 uur per dag, lokaal nieuws, sport, uit in Moedijk en de belangrijke informatie voor de inwoners van de gemeente Moedijk. Stem af op de kabelkrant van Moerdijk via Ziggo kanaal 954. De stem van de Westhoek. De beste mix Moerdijk FM. Zaterdagavond van 9 tot 11. Koert met Keizerrijk. Everyday I love you less It's clear to see that you become obsessed. I got to get this message through the press. That every I love you less and less. And every day I love you less I got to get this feeling up my chest. sex. It makes me sick to think of you undressed. Since every day I love you less and less. Zaterdagavond geweest. Of zaterdagavond, 9 uur geweest, zo moet ik zeggen. Keizerrijk. Keizerrijk, tot 11 uur. Uh, fatsoenlijke muziek, onfatsoenlijke praat. Net zoals fucking elke keer. En uh, als je... been. Just like me, now you know come in just like that. once again I've been once, you've been twice You fell in love and for lies Just like me, now you know She's got way with men I've seen you fall, and she knocked you out Now you're calling for help, you found out there's no answer yeah.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 via Facebook. Hè, kan, je kan me opzoeken op Facebook, dat is uh, de Keizer. Of je zoekt me op op Twitter, dat is Keizerrijk, dat is met E lange ijz. of korte JZ. En dit is Gotje en Kimbra.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 vorige week in de kroeg en eh, ze draaide Morningwood en Nth Degree, zoals uh, het nummer wat je net hoorde. En ik was een beetje de enige die het kende. Ik stond compleet uit mijn dak te gaan. De maat naast me stond, uh, stond me maar een beetje raar aan te kijken. Ja, nou, boeiend. daarvoor hoorde je dus Gotcha in Canberra en Somebody That I Used To Know. En dit is The Cure. Het gaat over het feit dat hij gisteren lief was. Nou, top. Dikke hits bij Keizerrijk Moederijk FM. Dit is eh, Don Omar. Danza Kuduro. En dit is Naked and Famous. Youngblood. keizerrijk met Koert de Keizer. talking Goedenavond. spreek ik met Look um, for Love? Ja hoor, dat klopt. Ja? Um, goeiedag, u spreekt met, met Giel van Bokhoven. Hallo zeg. Uh, goeiedag. Ehm, sorry, ik ben een beetje zenuwachtig, het is fijn. Ehm, ik, ik zat te kijken op uw website. Ja. Eh, en ik, ik ben eigenlijk wel een beetje geïnteresseerd in Russische vrouwen. Ja. Eh, nou vroeg ik me af, er zijn er heel veel huwelijksbureaus, want dat is het een soort van, hè, toch? Ja, ja hoor, ja, ja, ja. Het is, het is, ja. Ehm, waarom nou per se Rusland? Waarom zijn er zoveel Russische... Ehm, waarom zoveel Russische? Nou, kijk, eh, ik, ik, heb zelf een Russische vrouw. Laat ik daar ja? mee beginnen. En eigenlijk, eh, toen zij eigenlijk bij mij kwam wonen, ehm, wou, wou zij eigenlijk ook wat, wat gaan doen. Mhm. Als bij ik, ik had mijn dagelijks werk en ze zegt, ja, jij bent alle dagen aan het werk, ik wil ook wat gaan doen. Ja. Nou, met die eerste, ik zijn we eigenlijk zelf een relatiebureau begonnen. Mm daarom is ons doelgebied eigenlijk ook een beetje Rusland, Wit-Rusland. Ja, ja, ja. Met, met die insteek zijn we begonnen. Oké. En ehm, ja, er, zijn, er, er zit heel veel verschil eh, tussen eh, de mentaliteit van de Russische man en die van de Nederlandse man. Ja, en wat, was is het verschil dan? Eh, nou, Nederlandse mannen houden wel van het huisje, boompje, bezig gevoel. Ja. En de Russische man mag zich over het algemeen niet graag binden. Ah, oké en eh, als hij dat wel doet, dan is het meestal voor korte periodes. Ja, ja, ja. dat <laughs> zijn gewoon vreemdgangers eigenlijk. eigenlijk, kijk, ik kan je een heel verhaal vertellen over eh, het alcoholgebruik daar, wat veelvuldig plaatsvindt. Ja, ik, ik ken de verhalen wel inderdaad. Het is een orde van groten die we eigenlijk in Nederland helemaal niet kennen. Ja, ja. Dus in die zin van, je hebt er een bepaalde voorstelling van, maar dat moet je echt met eigen ogen gewoon een keer zien. Mhm. Waarbij je denkt van, oh ja, maar dan kan ik mij ook wel voorstellen dat die goed uitziende vrouw, want de vrouwen doen over het algemeen goed hun best om er, nou, om er zo goed mogelijk... Ja, ik heb, ik heb uw website gezien, het ziet er allemaal eh, bijzonder sappig uit, mag ik wel zeggen. Eh, ja, vrouwen zijn daar meer bezig met... Eh, met, ja, met zichzelf. Eh, vinden het belangrijk om er als vrouw uit te zien. Ja, ja, ja. Het is echt een ander, ander soort vrouwen. Eh, ehm, sorry? Het is een ander soort vrouwen dan in Nederland, neem ik aan dan. Ja, die staan met andere benen eh, op, op, de, op de grond. Ja, ja. Heeft daarbij ook een ander, ander toekomstbeeld dan de mhm. Nederlandse vrouw. In de Nederlandse vrouw merk je vaak dat men nogal van onafhankelijk wil zijn. ja, ja, ja eh, zijn, zijn ze minder geëmancipeerd, kan je het zo zeggen? Ja. Ja. ja. Zonder meer. Ja, en, dat, dat vindt u wel fijn. Ja. Ja, ja. Ze zijn, zeg maar, eh, dienst, dienstbaardig. Dat verstond ik even niet, sorry. Zijn ze dienst, dienstbaardig, zeg maar, dat ze meer hun, hun leven in het teken van jou zeggen in plaats van, van, eh, van zichzelf? Ja, dat klopt. Ja, ja. En, en hoe, hoe uitzicht dat dan? Gaan, ze, gaan ze eh, schoonmaken? Eh, ehm, koken? Kijk, zij zien nog een beetje het oude, eh, voor ons begrip dan een beetje de, de, de wat ouderwetse indeling van hoe het werkt. in die zin van, zij hebben nog echt zoiets van, nou, de man gaat aan het werk. Ja. En ik zorg dat het huis op orde komt. Ik breng de kinderen naar school. Eh, op het moment dat mijn man thuiskomt moet ik zorgen dat het eten klaar staat. Ja, ja, ja. Oh, dat is wel ideaal natuurlijk. Weet je wel? Ja. Eh, vergis je niet, in de praktijk is het gewoon, in Rusland is het gewoon zo, dat die vrouw, die dan misschien wel getrouwd is, maar van, van de man niks uitspookt, omdat hij liever met zijn kameraden een kaartje had leggen en is aan het ja. die zorgt daar gewoon, die gaat en zorgen voor het eten en zorgen dat het thuis allemaal picobellen loopt en voor de kinderen zorgen. Ja, En dan ook nog een keer overdag aan het werk. Ook nog eens, ja. Want er moet toch iemand zijn die brood op de plank eh, brengt en hij doet het niet namelijk. Ja, ja weet je wat het is? Ik ben zelf niet zo ehm, ehm, mondig, als ik het zo mag zeggen. Ik ben een beetje een, een, een, ingetogen persoon. En eh, dan zoek ik natuurlijk niet iemand die helemaal over me heen walst. Ik zou graag wel een beetje de baas zijn, zeg maar. Wat bedoel jij met dat je niet zo gauw eh, eh, een, een, een eh, contact leggen of gewoon als weerwoord. Zo. allebei niet. Ik, de, de weinige relaties die ik heb gehad, was ik altijd zeg maar wel het onderliggende partij. Oké. Ja. Ja, kijk, en die dames daar zijn dan weer vaak soms een, overheersende partij gewend. Ja, ja precies. Oh, zo. Ja. De man over het algemeen heeft daar niet... Ja, ik schrijf het er niet zo vaak bij, want maar eh, eh, weinig tot geen respect voor eh, de wederhelft. Nee, nee. Maar ze, ze, ze, ze schikken zich niet automatisch in, in de ondergeschikte rol? Nee, nee, nee. Oh. Nee. Oh, oké. Ehm, dus, maar, kijk, uh, uh, ja, moet ik dat nou uitleggen? Die, die, die, die, die vrouw, die, die, die, ehm, die, die, die zoekt niet iemand eh, die, die, die aan een bepaald ideaalbeeld voldoet, doet. Maar nee. gewoon eh, een, een, leuke vent waarvan zij het gevoel heeft van... Da daar kan ik wat mee. Ja, ja. Ik, ik, vroeg me ook af... Ik... Heel belangrijk. Kijk, want ik, ik, merk ook hier in, in Veendam, waar wij dan wonen... Ja. wonen... Nou, ik pak een beet even wat ik zo weet. Zeker twintig stellen. Ja. Want ik zo weet dat ze eh, een Russische partner hebben. Via VU? Ja, nou niet allemaal. <laughs> Oh. nee, nee, nee, <laughs> ook, maar je komt ermee in aanraking. Eh, soms weet je het niet. In die zin van, je weet niet dat er dichtbij jou iemand woont die ook bijvoorbeeld een Russische papa heeft. Ja. heeft maar omdat het niet zo opvalt. Kijk, op het moment dat iemand eh, een bruin kleurtje heeft, valt hij op. Ja. Hè, maar op het moment dat... Zeker in Veendam natuurlijk. Dan val je, ga je gauw hierop in de samenleving. Ja. Je komt er pas mee in aanraking op het moment dat, eh, dat je bijvoorbeeld een partner uit het buitenland haalt. En die gaat hier die inburgering doen. Ja, ja, ja. ja. Allemaal doen. En dan, dat doen ze dan bij eh, lokale scholengemeenschap meestal, gebeurt dat. Ja. En dan komen ze in contact dus met andere dames. Die ja. ook eh, daar vandaan komen. Maar die leer jij op dat moment ook pas kennen. Mm ja. En dan blijkt in één keer dat er veel meer in jouw leefomgeving voor een partner uit Rusland, of misschien Oekraïne of een ander land, gekozen. ja. Gekozen. Maar pas dan kom je daarachter. Ja, Ik had toch wel nog een vraag. Ik, zag, je zat een beetje te kijken op je website, eh, eh, Look for Love. Ja. En ehm, ja, als ik kijk, het zijn allemaal wel een beetje sekspoezen, of niet? Of, eh, heb ik dan een totale verkeerde connotatie? Ik vind ze er allemaal tamelijk erotisch uitzien. Erotisch uitzien? Nou, als je zegt, zegt vrouwelijke qua uitstraling, nou, daar kan ik me wat bij, eh, bij voorstellen. Maar ik krijg soms ook wel eens foto's waarvan ik denk van nee, dat kan ik daar niet plaatsen. Zwaar opgemaakt? Sorry? Dat... Eh, nogal zwaar opgemaakt vaak? Ja, ik, heb, ik heb een beetje een, een, een pornogevoel. Ik weet niet of je het programma hebt gezien. Eh, dat heette Van Moskou naar Moermansk. Ja, ik ken het wel. Van de, van de VPRO. Maar dat volgens mij ook wel eens vrouwen die mm -hmm een vrouw die uh, in dit, eh, als tramchauffeur werkte. Ja, ja. Maar dan stond je er verbaasd van hoe zo'n vrouw, en dat was op dat moment gewoon een 40 of 50 hoeveel aandacht die besteedde voordat die s'morgens de deur uitging eh, en, en naar haar werk ging, had je het gevoel dat ze die avond op stap ging. Of ja, ja. stap ging. Maar zo maakt men... Dat is gewoon typisch Russisch. Dat ze een beetje, beetje sletterig. de straat op gaat en gewoon ja, goed uitzien. Ja. En als je daar inderdaad op straat loopt, dan zal je ook gewoon zien dat, eh, in tegenstelling wat je hier in Nederland hebt, dat er bijna geen vrouwen zijn die een broek aan hebben, maar allemaal met een, rok of een jurk. En, uw vrouw ook, neem ik aan dus? Eh, die mag ook liever daarin lopen dan... Ja, ja. Maar oké. En eh, maar ik kan, ik kan niet selecteren op, op seksuele voorkeur. Ehm, dat ze misschien in zijn voor iets geks of zo. nee, het is een beetje beperkt dat ja, gewoon even de belangrijkste dingen. Kijk, we hebben het destijds opgezet en een aantal zoekcriteria eh, ja. aange aangegeven. En naderhand heb ik, nou ja, bijvoorbeeld nog toegevoegd eh, kinderen of geen kinderen. Ja. Maar het probleem is, op het moment dat ik nou nog meer zoekcriteria ga toevoegen, moet ik al die dames Opnieuw gaan vragen, ja. Langs om aan te geven waar zij onder vallen. Want u heeft er wel, heeft wel een keer over nagedacht om, om, eh, om seksuele voorkeur te vragen? Daar is wel over nagedacht. Ja. ja. Eh, <laughs> het is ontzettend veel werk als je er eh, ja, ja. nog weer dingen wil gaan toevoegen. Uh nog één, één laatste vraagje. Ik ben niet op zoek naar een golddigger. En ik heb een beetje het idee dat het allemaal vrouwen zijn die toch een beetje op zoek zijn naar, naar zeg maar, het goede leven. Dat, dat idee heb ik een mm. beetje. Mm, ook dat, daarbij kan ik nog even zeggen van... We hebben meegewerkt aan het programma De Buitenlandse Bruid, hè? Mhm. Eh, dat destijds, eh, oh, nou, allemaal door Talpa werd het opgezet. Ja. Maar dan hebben we met die producer gepraat. Ja. die producer die heeft toen eigenlijk, eh, nou, die hebben gewoon mensen gevolgd, inderdaad, die een georganiseerde ontmoeting gingen doen. Ja. En dat was onder andere, nou, via ons dan. Dat ging dan inderdaad naar, naar Rusland toe en zo. Mhm. En naar Oekraïne. En, maar ze gingen ook bijvoorbeeld eh, via andere relatiebureaus die bijvoorbeeld een Braziliaanse vrouwen doen. Ja, Die in, Thailand was er ook nog bij. Ja, ja maar daar zitten wel echt golddiggers toch in Thailand? Sorry? Daar zitten wel echt de golddiggers. Ja, maar, maar eh, het ging er echt om, van, hij, hij gaf daarbij aan, eh, hij zegt ja, als je dan met al die, in al die situaties terechtkomt, dan merk je duidelijk heel veel verschil waarom deze vrouwen uh, nou, deze kant op willen. Ja. Hij zegt, en er zit heel veel verschil in. Ja, eh, andere motivatie. Heel veel opleidingsverschil in. Ja. Nou, weet je wat? Ik ga, ik ga eh, op uw website kijken en ik, ik kies een sappig snoepje uit en dan hoort u nog van mij. Is goed, zeg. Ja? Prima. Mag ik u bedanken voor uw informatie? Oké. Tot ziens, dag. reizenrijk. Go and Here It Goes Again. En daarvoor heel eh, toepasselijk The Prodigy, Smack My Bitch Up. En uh, vlak voor Giel van Mokko was het Eel en Love of the Loveless. Ook super toepasselijk, want iedereen die een bruid zoekt in Rusland is natuurlijk een beetje terug. Dit is Civet en Paparazzi. And I can feel it as a child growing up. The niggas I was real and the niggas I was scared as fuck. That's why I exhibit only roll with a chosen few. You ain't really real, I can tell when I look at you. So ease off the trigger talk, you ain't killing shit, it's not affecting me. Or the niggas that I'm chilling with, I don't believe the hype or buy wolf tickets. Nigga, you make a gang of noise, you never seem like a cricket. I guess that's why we never kick it. A lot of niggas are soft and get tossed trying to fuck with the liquid. How many niggas do you know like this? Always claiming that they riding, but they really turn bitch, it don't make sense. Either you a a soldier from the start or with a record deal trying to play the part like that. This is shame. Niggas in the rap game, only for the money and the fame. Extra large, extra large. It's a shame. Niggas in the rap game, only for the money and the fame. Paparazzi. It's a shame, niggas in the rap game, only for the money in the fame, extra large. It's a shame, niggas in the rap game, only for the money in the fame. I don't need no lights, no cameras, just action, Goddammit, it. Never no superstar, I'm more like a planet. So my composure is kept while others start to sweat. Emerging from the fog with my fucked up dialogue. Try to live high on the hog leaves you bankrupt. And niggas you spent it on will not give a fuck, and that's deep. How deep? It's deeper than Atlantis. Home of the scandalous, big bad Los Angeles, dangerous, man on the show. Not to be trusted, so how the fuck is you hard up in your scarred by the boulevard? I'm pulling that card and saying shit, motherfucker. Flowing like liquid, soak it in, motherfucker. I'm breaking it down, my sound surrounds like death from the west, putting whole counties to the test. It's all in perspective, breaking one night copy. This is for the niggas getting caught up in the paparazzi. It's a shame, niggas in the rap game, only for the money and the fame. Extra large, It's a shame, niggas in the rap game, only for the money and the fame. Paparazzi it's a shame. Niggas in the rap game, only for the money and the fame. That's for laws. It's a shame. Niggas in the rap game, only for the money and the fame. Niggas most stressed and cross dressed but I just play the back. Others going through schemes and pipe dreams for a contract. Real tightly rolled, fuck them all how I feel. I made a cool half mil before I had a record deal. Therefore, you look and stare like it's magic. But too much of anything can make you an addict. When devils be starting static, I got the automatic. I said it all straight, I spread hate that I vacate, but wait, who dares to cross this path? Yo, I see you like math cup with glass, make a bloodbath. So on behalf of all the niggas I get drunk with, smoking blunts with, I dispose of your punk shit. <laughs> Yeah, and keep it all in perspective. Carbon copies, getting caught up in the paparazzi. Once again, uh, it's the liquidation crew, and we return for you like this. It's a shame, niggas in the rap game, only for the money and the fame. Extra lords. it's a shame. Niggas in the rap game, only for the money and the fame. Paparazzi, it's a shame. Niggas in the rap game, only for the money and the fame. Extra large, it's a shame. Niggas in the rap game, only for the money and the fame. Paparazzi. Zibit, paparazzi. Bijna het einde van het eerste uur keizerrijk. Maar komt nog een heel uur met de uh, bullshit. Dikke hele dikke cumu komt eraan.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 Dat is lullig. Goed, uh, tweede uur voor Keizerrijk. Ik eh, ben er nog tot 11 uur. En nou, ik heb nog heel hele hoop fatsoenlijke muziek voor je. Ik heb ook echt weer hele kutte cube voor je gevonden. Maar dat komt pas over een half uurtje of zo. Tot die tijd gewoon eerst nog even lekkere muziek. Zoals bijvoorbeeld Postal Service en Such Great Heights. Ijzerrijk. Zaterdagavond van 9 tot 11. zo fucking sexy. Ze is mijn techno chick. Ze snaaft aan sleutels shit is best wel sick. Ze breekt mijn hart. We delen eentje. Ik weet het wel, maar wil niet inzien hoe slecht ze is. Waar ik ook ga, rechts of links, hoop ik dat ze daar ergens is. Zijn met haar of alleen zijn, En ik weet niet wat erger is. Zij zit aan de lijn als modellen, dronken in de nacht en we bellen. En ik zeg dat ik van haar hou, maar ja, dat zegt er niks. Ze stemmen mee naar de after, vanavond naar we glijden naar de disaster, de afgrond. Pas in een slapgang, de body zo hard. We gaan niet om met mijn hartslag. Nee, BBM 130, we gaan zo heerlijk. Ze schudt uit de kleren, ze weet wat het doet, doet. Ze weet wat het doet, doet. Als het zweet gaat ze goed. Shut up, let's go, all out, techno. Van het feestje, van het feestje, naar de in de hoek op een matras en ik lig naast je. Ik vind je master, voor al die open van je. Ik zeg je eerlijk, als het kon zou ik ze kopen van je. Dan was een grapje, hey, niet ergens geslaagd, want je lacht niet eens. Jij vindt mij pas vreemd, ik vind jou lastig, hey. Ruzie in de disco, tranen op de vloer. En ik weet dat ze van me houdt, maar ja, toch praat ze stoer. Ze sluit me mee naar achter, vanaf en naar achter. We glijden naar zachte, de afgrond. Pas in de swap gaan, de bad is zo hard. Het gaat niet om met mijn hartslag, nee. BBL 130, we gaan zo muziek in haar hoofd, maar de muziek is al uit. Ze wil blijven, ik ben lief van haar huis, maar de sleutels van mijn huis zitten diep in de neus. Ze slenden mee naar de after, vanavond naar achter, we glijden naar de zaster, de achter. We gaan zo heerlijk. Ze schudt aan de kleren. Ze weet wat het doet, doet. Ze weet wat het doet, doet. Als ze zweet gaat ze goed. Shut up, let's go. All out, take no. Techno van Dio Reverse en Fiesta En eh, ja, dus eh, als ik dan even het muzieknieuws van deze week wil behandelen, is eigenlijk maar één, eh, één echt opvallend nieuwtje. R.E.M. is ermee gestopt. Ah, oh, ja, een beetje jammer. Maar als je eerlijk bent, R.E.M. jij hebt al tien jaar geen hit meer gehad of zo. Dus misschien is het maar goed ook als de stekker eruit trekken. Want nee, het was niet veel meer. Maar het neemt niet weg dat ze vroeger wel vette shit hebben gemaakt. Zoals bijvoorbeeld in 1987. It is, uh, it's the end of the world as we know it, and I feel fine. That's great. It starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane. Lenny Bruce is not afraid. the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Six o'clock TV hour, don't get caught in Listen to yourself churn. Locking in uniform and book burning, blood letting. Every motive Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush. de Bombay bij Bicycle Club en Shuffle. En als je direct een beetje gay vindt en een beetje commercieel, moet je hier eens naar luisteren. Het is het nieuwe bandje van eh, Spike, de gitarist. En eh, het, heet The Death. Death. F, een F. Death. En het nummer heet eh, 1973. 1973. Die heeft sentiment. Sash. Met uh, Encore une fois. Dat zei ik net. En uh, goed, en daarvoor dus uh, The Death en 1973. En dit is Agnes Obel en Just So. Even rust. Eventjes kalmte, want straks komt er een aan. Dus nu even ontspannen. manage my feelings Strong enough to bear a burden If everyone became this sensitive I wouldn't have to be so sensitive Maximo Park en R Velocity. En eh, vijf 5 over half elf dus dan weet je het hè. Koorts! Koerts Elke week, eh, nou ja, dat is niet waar. Elke uitzending ga ik kijken op internet. Eh, ga ik op zoek naar de, de meest grote randdebielen die denken dat ze talent hebben. En eh, met hun talent te koop moeten lopen op YouTube. En daar crappy videoclips op flikken. En nou ja, ik heb deze keer weer een, een pareltje gevonden, al zeg ik zelf. Het gaat deze keer over zangeres Rachelle. En ik ga even voorlezen uit haar biografie op www.zangeres-rachelle.com. Hallo beste fans, nou dat is normaal af te wachten. Ik ben Rachelle. ik ben geboren op 28 1995 in Groningen. Op mijn vierde jaar was ik al aan het zingen. Ik zong zowat de hele dag door wat ik op die dag op school had geleerd. Punt. Op mijn zesde ben ik naar Vindam verhuisd, waar ik ook met de liedjes van K3 begon te zingen en een dansje na begon te doen. Mijn ouders werden soms gek van, nou Rachelle, ik kan het begrijpen. Op mijn 13e toen mijn zus ging trouwen, vroeg ik of ik mocht optreden om voor hun te zingen. Ik had hier veel goede reacties op gekregen zin. Eh, op mijn 14e ging ik één keer in de maand naar mijn andere zus, die zelf een café heeft, toe. Om op jam sessie toe op te treden. Dit regelde Douwe Dekker voor mij dat ik dit mocht doen. Op de cd, presentatie van zanger Bob, die wij allemaal nog kennen van een uh, internethit Vleeskroket. <laughs> Ja, zoek het maar eens op op YouTube, dat is echt tophit. Waar wij ook waren, ben ik naar hem toe gegaan of hij wat had voor mij. Hij zei, met lange ei, tegen mij dat jij zo snel mogelijk wat worden. Nou, ze kan niet van rijmen. Diezelfde week belde hij mij op dat de 22 september naar de studio ging om te kijken wat ik met mijn stem kan. PNP Studio was onder de indruk en kreeg mijn eerste liedje mee. Waar ik met vol goede moed aan begon. Wat later ik mijn eerste demo-cd met. Mama mag ik naar de disco. Dit is verder niet uitgebracht, maar in eerste instantie gewoon voor eigen thuisgebruik. En daar zijn we hier nog steeds heel dankbaar voor. Via via ben ik in contact gekomen met Yvonne, de zaakjes de zangeres, want anders weet niemand over wie het gaat. En die heeft me verder op weg geholpen met de nieuwe single en tekst en daarbij Terry West in de studio gekomen. Dit is bij ons zeer goed bevallen en zou op zeker deze wijze nog meer uitbrengen. Yvonne schrijft de teksten en zoekt een passend repertoire muziek uit. Mijn single Droomvriendje werd werkelijkheid. Ook hierbij is een clip gemaakt. Heb ik nu helemaal die film volgeluld? Prachtig. Goed, nou dan ga ik ook niet verder volgen uit eh, die biografie. je kan het gewoon nalezen op zangeresrachelle.com. En eh, nou, dit is de... korts Kumu. Van deze week. Dit is Droomvriendje van Rachelle. Ja, meisje heeft talent hoor. Jij was een vriendje en ik heb je in mijn dromen gezien. Ja. Mag niet. Alleen de nacht weet wat ik voel. Dat jij er bent. Ja. En de maakheid mee. Die weet ons geheim. Hoe vaak heb jij mij het voort in een droom? begrijp merk jij niet wat ik wil? Ik kan je ogen niet vergeten, laat me niet in de kou. Oké. In alle nachten droom ik alleen van jou. Goed, Jaren heb ik jou in mijn dromen niet meer gezien. Nee, is me goed ook. Het gevoel was er altijd. Je bleef het voor mij. Wat bleef ik voor jou? Gisteren liep jij mij voorbij. En mijn hart bleef even staan. Ja. Maar ons geheimpje blijft. De droom over liefde. <laughs> <laughs> geheimje. Merk jij niet wat ik wil? Koets. Ik kan je ogen niet vergeten. Laat me niet in de kou. Ik geloof niks. In alle nachten droom ik alleen van jou. Ik, euh, <laughs> word er een beetje bang van. Ik zoek alleen het geluk met jou te zijn. Koets met jou door de nacht. In de maneschijn. De maneschijn. Dromen, waarom nog dromen? zie jij niet wat ik voel? Nee, ik zie niet wat je voelt. Liefde als een Ja, ik weet ook niet hoe Down syndroom voelt. Dus jij niet wat ik wil? Ik kan je ogen niet vergeten. Laat me niet in de kou. In alle nachten droom ik alleen van jou. Maar nou, gelukkig nog één keertje dan. Zie jij niet wat ik voel? Koorts, kuum. Liefde oh. Nou. Op uh, Facebook en op Twitter heb ik eh, de clip eh, gegooid. Mocht je echt nog geïnteresseerd zijn. En nu is het tijd voor weer een stevige gitaar. Dit is Danko Jones en Cadillac. your boy in the trunk. jerk it off. And when it's midnight, and I'm about to drive by, you gotta kiss me on my cheek before we say goodbye. up front. And when we're making out, I keep your boyfriend in the trunk. Keizerrijk. Moerdijk FM. dancing behind movie scenes, behind the movie scenes. Sadi she's the one that keeps the dream alive from the morning past the evening to the end of the light. Green food Asher on the 45, well, it's a green food Asher on the about no government warning about that promotion of the civil life of the dams they're building.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 Met een nummer over Jack Sparrow. Nou, Michiel, is die. Speciaal voor jou. Oh, oh ja, het uh, hey, Lonely Island featuring Jack Sparrow. En dit is gewoon geript van YouTube. Dus. Have er zit een beetje gelul voor. Oh, yeah. Yeah, those are, those are great. Well, I checked out the track and I loved it. And I wrote you this big Ik had neer dat Michael Bolton heel erg fan is van oh, wow, that's great. Eh, so should we just Pirates of the Caribbean. Boys, let's get to it, to it, to it. Here we go. Oh, Lonely Island, Michael Bolton. Yeah! Night stars together on the track. The boys are back. night starts now. It starts now, baby, roll with us. Chicken snapping at the neck when we rolling up. Blow through the doors, ain't no holding up. Black card at the bar like I gives a fuck. Ladies be eye when we walk into the set. Fuck the fellas looking jealous, play the back and get wet. Me down in my waist, shank in my sock. You either get cut, get stuffed, or get shot. This is the tale of Captain Jack Sparrow. but we're back in the club. Buying up the bar so the groupies show us love. Motherfucking Ice Man, I'm the top gunner. Heater on blast, I'm the number one stunner. Watch it, girl, cause I ain't your Mr. Nice Guy. More like the meet you, take you home and fuck you twice, guy. All dressed up with nowhere to run. I know I make you feel crazy with the Yeah, come on. Captain Jack. What? Johnny Depp. No. From the front to the back, say we count stacks. Come on. David Jones. Nope. Giant Squid. Whoa. Michael Bolton, we're really gonna need you to focus up. Roger that. Let me try with another film. Wait. roaches wanna play rough. Okay, I'm reloaded. is a major cinephile. You complete me! Yeah, yeah, okay. Kids from Hungary en Scatter Diamonds. En daarvoor dus Lonely Island featuring Marco Bolton. Oh. Ehm, <laughs> dat was eh, Jack Sparrow.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 En eh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van uh, Volgende week ben ik niet, heb ik een feestje in Utrecht. En de week erop weet ik het niet eens op mijn hoofd. Goed, zien we dan weer. Tot de volgende knoop.